Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie, het OM en burgemeester Halsema overleggen over welke vervolgstappen ze gaan nemen bij de pro-Palestijnse demonstratie op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Dat meldt stadszender AT5. Sinds de middag hebben demonstranten een tentenkamp opgezet en toegangswegen naar het terrein gebarricadeerd. De demonstranten willen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Eerder zei de UvA aangifte te doen als demonstranten niet zouden vertrekken. Maar volgens AT5 is een woordvoerder daar inmiddels van teruggekomen. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan... voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel over praten met onderhandelaars. Intussen bevestigt het Israëlische leger dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafa in de Gazastrook. Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt verder niets gezegd. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars... nadat via zijn partijgenoot Marcus Sover de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Marcus Sover droeg de papieren zichtbaar onder zijn arm mee... Verschrikkelijk en heel onhandig, zegt Wilders. Maar volgens hem was het geen opzet en konden de andere onderhandelaars er wel om lachen. Boeing stuurt vannacht voor het eerst een eigen ruimteschip met bemanning naar het ruimtestation ISS. De lancering van de Starliner kampte met jaren vertraging door allerlei technische problemen. Het project valt daardoor veel duurder uit. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar een graad of 10.